Stubenitski met het NOS-journaal. De staking van het openbaar vervoer in Brussel gaat zeker tot morgen duren en mogelijk tot dinsdag. Dan is er overleg tussen het vervoersbedrijf en het stadsbestuur. Gisteren legden alle medewerkers van bus, tram en metro het werk neer... nadat een mishandelde collega was overleden. Telefoonbedrijf Vodafone verwacht dat alle klanten over een paar dagen weer hun voicemail kunnen beluisteren... Sinds de grote storing van woensdag is de voicemail de eerste storing die wordt aangepakt. In delen van het westen van Nederland kunnen sommige klanten nog steeds niet mobiel bellen, sms'en en internetten. Mensen klagen ook dat ze soms wild vrienden aan de telefoon krijgen. Paus Benedictus spreekt vandaag tijdens de paasmis in Rome de zegen Ubi et Orbi uit voor de stad en de wereld. Dat doet hij vanaf een balkon van de Sint-Pietersbasiliek. Gisteravond opende hij in dezelfde basiliek de traditionele viering van Pasen. In de aanwezigheid van tienduizenden gelovigen ontstak paus Benedictus het paaslicht. In Peru zitten negen mijnwerkers vast in een kopermijn. Ze kwamen donderdag vast te zitten toen ze explosieven lieten afgaan om erts te winnen. Een deel van de gang waar ze in zaten stortte in. De mannen krijgen via een slang water en zuurstof. Hulpverleners zijn bezig om ze te bevrijden. Een Braziliaanse acteur die in een passiespel Judas speelde is zwaar gewond geraakt toen hij zichzelf per ongeluk ophing. De acteur vergiste zich in het touw dat hij moest gebruiken. Hij bleef een paar minuten bewusteloos bullen, terwijl collega's dachten dat hij erg goed in zijn rol zat. Toen ze ontdekten dat er iets mis was, werd de Braziliaanse acteur met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Het weer op de meeste plaatsen blijft het droog, maar bewolkt. Het wordt zo'n 10 graden. Ook morgen bewolkt en regenachtig. Het wordt dan een graad of 13. De dagen daarna wisselvallig en ongeveer 13 graden. Dit was het. Dit is Wijnand bij de ANWB.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 and wondered why They could fly away so high In the morning I would wake And my heart just couldn't wait To play in your backyard wait to see you again It's you solo le importa entender que su hijo necesita comer y la renta le faltan dos meses la plata amor infinito.